Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Honderdduizenden Nederlanders hebben diabetes type 2 zonder dat ze dat zelf weten. Naar schatting gaat het om 400.000 mensen. Het Diabetesfonds waarschuwt dat mensen bij vage klachten naar een arts moeten gaan... en ook wordt gepleit voor een landelijk bevolkingsonderzoek. Als diabetes type 2 tijdig wordt vastgesteld... kan veel schade voor de gezondheid worden voorkomen... In de VS is een rechtszaak begonnen tegen Meta en Google. De moederbedrijven van onder meer Instagram en YouTube worden ervan beschuldigd... willens en wetens gebruikers verslaafd te maken. De zaak is aangespannen door een jonge vrouw... die zegt dat de apps haar depressieve gedachten en suïcale gedachten hebben verergerd. Een uitspraak kan gevolgen hebben voor vergelijkbare zaken... Alleen al in Californië liggen er duizenden soortgelijke aanklachten tegen sociale mediabedrijven. Buckingham Palace is bereid de Britse politie te helpen... bij een onderzoek naar de broer van koning Charles, Andrew. Die wordt verdacht van het doorsluizen van vertrouwelijke informatie... aan zedendeliquent Jeffrey Epstein. Andrew zou geheime verslagen van handelsmissies met hem hebben gedeeld. Andrew moest vanwege zijn banden met Epstein eerder al zijn titels inleveren... en zijn koninklijke woning verlaten... In het Team NL-huis in Milaan is een huldiging geweest voor schaatsers Jutta Leerdam en Femke Kok. Zij wilden eerder vanavond Olympisch goud en zilver op de 1000 meter. De schaatsers werden toegezongen door Nederlandse fans... onder wie ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima. De huldiging duurde maar kort, want beide schaatsers komen deze winterspelen nog in actie. Het goud en zilver van Leerdam en Kok zijn de eerste medailles voor Nederland deze winterspelen...